Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Hotels in Qatar weigeren homo's stellen. Een Franse krant zocht het uit in aanloop naar het WK voetbal eind dit jaar. Minstens drie hotels zouden reserveringen van homo's stellen hebben geweigerd. In twintig andere hotels mochten ze wel een kamer boeken... zolang ze zouden verbergen dat ze homo zijn... en bijvoorbeeld niet, in hand, niet hand in hand over straat zouden gaan. Homoseksualiteit is illegaal in Qatar. Het is een van de redenen dat er internationaal veel kritiek is op het WK daar... Voetbalbond FIFA had beloofd dat homostellen gewoon welkom zouden zijn in Qatar. Boeren maken zich zorgen om de droogte. Het heeft al zo lang niet flink geregend dat de oogst op sommige plekken dreigt te mislukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om spinazie of aardappelen die veel water nodig hebben. Vooral in het zuidoosten van het land zijn de problemen groot. Ter Apel is nog steeds overvol. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers zet allerlei noodoplossingen in... zodat mensen niet buiten hoeven te slapen. Staatssecretaris Van den Burg was gisteravond in Oost-Groningen. Ja, dit is natuurlijk gewoon eh, niet zoals je het hebben wil. Ik eh, kom net eh, van, uh, van Ter Apel. Ja, daar is de sporthal inmiddels ook vol. En de nachtopvang is daar ook vol. Vandaar dat we ook nu gebruik maken van de hal hier. Dat is heel fijn. Maar hij erkent dat het geen structurele oplossing is. Hij riep gemeente eerder deze week op snel plekken vrij te maken voor asielzoekers. En er is goed nieuws voor Angela uit de Zaanstreek. Zij heeft haar dubbelganger gevonden. Ze was er al een tijdje naar op zoek. Sinds ze terugverhuisde naar haar geboortestreek... werd ze bijna wekelijks op straat aangesproken door wildvreemden... die haar dachten te herkennen. Ik ben weer terug in eh, Zaanstreek en ik hoor continu weer van... ik ken jou, ik herken jou, eh, heb jij in een winkel gewerkt? Eh, ik kom me zo bekend voor en denk ik, ja, ik ken die mensen niet. Zij komen mij niet bekend voor. Ja, heel irritant dus. Maar door de media-aandacht is Angela 2 nu gevonden. Haar mysterieuze dubbelganger blijkt Danielle te heten en is ietsje jonger, 47. Ze willen nu gaan uitzoeken of ze misschien verre familie zijn. Het weer droog, behoorlijk zonnig. Het wordt een graad of 19 vandaag. Morgen een paar graden warmer.